Mark Visser met het NOS-journaal. Zijn bedrijf Talpa overtroeft daarmee het bod van het Vlaamse Mediahuis. De mol biedt nu 6,35 euro per aandeel... en dat is 45 cent meer dan het Vlaamse Mediahuis biedt. In een persbericht klaagt Talpa over de opstelling van de Raad van Commissarissen van de Telegraaf. Die heeft Talpa laten weten alleen met het met Mediahuis te willen onderhandelen. Daar is John de Mol boos over. Met het hogere bod wil hij de druk op de Raad van Commissarissen opvoeren. Sinds een paar dagen wordt Geert Wilders beveiligd door een speciale eenheid van Defensie. Volgens de Telegraaf maken leden van de brigade speciale beveiligingsopdrachten nu deel uit van het team dat de PVV-leider beveiligt. De dienst beveiligen en bewaken van de politie raakte vorige week in opspraak vanwege een agent die informatie zou hebben gelekt. Het ministerie van Veiligheid en Justitie en de marechaussee willen het bericht niet bevestigen. President Trump heeft in een speech tot het congres zijn plannen voor dit jaar ontvouwd. Hij hamerde erop dat de VS zich weer moet laten leiden door dromen in plaats van door angst en twijfel. Trump riep republikeinen en democraten op om in het belang van het land samen te werken om alles wat kapot is in ons land te repareren. Trump blijft bij het afschaffen van Obamacare en wil duizend miljard steken in infrastructuur. Het immigratiebeleid moet op de schop en ook wil hij de belastingen fors verlagen. De fusie tussen de supermarktketens Ahold en Deleuze heeft nog niet tot een hogere winst geleid. Winst over afgelopen jaar bleef steken op 830 miljoen. En dat is 2,5% minder dan het jaar ervoor. De bedrijven fuseerden vorig jaar zomer. Belgische mededingingsautoriteit gaf daarvoor toestemming op voorwaarde dat er een aantal winkels zou worden afgestoten. Daardoor vallen de omzet en de winst nu lager uit. Het weer, regen trekt de komende uren naar het oosten weg. Later vanochtend breekt de zon door. Alleen in het zuiden blijft het grotendeels bewolkt. En het wordt vanmiddag een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A4, draag richting Amsterdam, staat tussen knooppunt Oeverdorp en knooppunt weer Meer 3 kilometer file met een kwartier vertraging. Daar staat een auto met pech, één rijstrook is dicht op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid richting Den Haag, is een ongeluk gebeurd. Tussen Duivendrecht en Oud-Zuid. Een kwartier vertraging, er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinfo.